Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op de snelweg A58 vanuit Breda richting Roosendaal is een klein vliegtuig neergestort. Door hoort de brandweer. Nou, rond half 1 vanmiddag is er dus inderdaad een sportvliegtuigje op de A58 bij Breda Airport neergestort. Daarbij is de piloot op gekomen. Dat was ook de, de enige aan boord. Ehm, momenteel doet de landelijke eenheid van de politie oorzaak naar wat er eigenlijk precies gebeurd is. Ja, op de snelweg vanuit Breda in de richting van Bergen op Zoom liggen nog altijd veel brokstukken op de weg. En de snelweg is nu in beide richtingen dicht. Op Mallorca is gisteravond een Nederlandse toerist van 21 overleden. En waarschijnlijk door koolmonoxidevergiftiging. Hij zou met vrienden een huis hebben gehuurd op dat eiland. Je hoort correspondent Miral de Bruyne. Het was eigenlijk al snel duidelijk dat zich een ramp had voorgedaan in dat huis in eh, Playa de Palma. De hulpdiensten troffen daar namelijk het lichaam aan van, eh, van een jonge man. Hij was dus al overleden. Een andere man eh, die werd naar het ziekenhuis gebracht omdat hij ontzettende hoofdpijn had. En het vermoeden is dus dat het om een koolstofmonoxidevergiftiging zou gaan. En hoe het met de tweede gewonde Nederlander en de rest van de vriendengroep gaat is niet bekend. Tientallen mensen die op het hoofdkantoor van TikTok in Singapore werken... zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk hebben ze allemaal voedselvergiftiging. 60 mensen moesten direct worden opgenomen. Zij hadden maag- en darmklachten. En het wordt nog onderzocht hoe het heeft kunnen gebeuren. En als je wel eens een pizzaatje hebt gechapt op het gras... dan kun je deze struggle misschien wel herkennen. Want wat moet je nou met die doos? Nou, de gemeente Leiden die zag mensen inderdaad stuntelen met het vouwen en het proppen in de vuilnisbakken. En daarom hebben ze nu speciale prullenbakken voor pizzadozen geplaatst. En die bakken hebben een gleuf waar precies de pizzadozen in passen. Nou, superhandig. Gaan we naar het weer. Een beetje een mix van van alles. In het noorden zonnig, in de rest van het land iets meer bewolking. En in het zuiden van Limburg vallen er nog steeds wat buitjes.